Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland gaat helemaal van het slot. Vanaf volgende week vrijdag wil het kabinet bijna alle coronaregels de deur uit doen. Dat betekent nergens meer een mondkapje op, geen anderhalve meter afstand meer. En ook clubs en kroegen kunnen weer tot in de vroege uurtjes open. De burgemeesters zijn er blij mee. Het is natuurlijk nog steeds zo dat de komende weken alles goed in de gaten wordt gehouden. Dat is alles. Bij de aanname dat het eh, aantal besmettingen weliswaar hoog blijft, maar vooral eh, de druk op de zorg eh, eh, relatief laag eh, blijft. Ze hebben het nog druk genoeg daar en wellicht ook de komende weken verder laag blijven. Maar dat ziet er wel goed uit. Ook de coronapas verdwijnt voorlopig. Voor grote evenementen zoals festivals gaat wel 1G gelden. Je mag dan alleen naar binnen met een negatieve test. Vanavond wordt alles definitief bekendgemaakt op de persconferentie met minister Kuipers. Het is voor bedrijven steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden. Eind vorig jaar was er een record aantal vacatures die ze niet ingevuld kregen, heeft het CBS berekend gaat dan vooral om banen in de handel, schoonmaak, beveiliging en de zorg. Het moet nu echt snel klaar zijn met het truckersprotest in de Canadese hoofdstad Ottawa, vindt premier Trudeau. Er wordt al weken geprotesteerd door truckers tegen de coronamaatregelen. Ze blokkeren bruggen en wegen. Trudeau heeft nu een noodwet ingesteld. Daarmee kan hij de vrachtwagens laten wegslepen. En een topprestatie van snowboardster Melissa Peperkamp bij de Olympische Winterspelen. Ze werd zesde op het onderdeel Big Air. Vanaf een hoge schans vliegen snowboarders door de lucht om allemaal coole trucs en sprongen te maken. Het is geen medaille dus, maar de 17-jarige overtrof alle verwachtingen. Zelf was ze ook super trots. Ja, hier maak ik het wel gewoon echt waar dat ik gewoon de finale haal en gewoon er sta. En er ook echt sta, zeg maar. Want ik had gewoon, die backdive was niet goed genoeg na die derde run gewoon boem staan en gewoon verbeteren. En ja, het kan niet beter kunnen gaan. Het was de eerste keer dat Peperkamp naar de Olympische Spelen mocht. Bij de mannen is Nick van der Velde bezig met zijn finale. Hij maakt zelfs nog kans op een medaille. Heb ik het weer nog. Het is droog. Op veel plekken schijnt vanochtend het zonnetje. Vanmiddag wordt het grijzer en trekt er vanaf zee regen over. Het wordt een graad of 9 vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Ja, ik draai nog maar een liedje van Hazes voor ik hier vertrek. Eh, eh, eh. Ik loop verslagen door de straten heen van Amsterdam. Ik draai een plaatje, nog een glaasje, wat de nacht duurt lang. Bloed, de tranen, zeg maar niets mis, jij gelooft in mij.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 We run fast towards the light. You said, you said that you could keep people laughing just like a happy life. All those years we spent alone, there must be life after tragedy. What if we could say that we made it?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 Hij noemt het een bedenkelijk signaal naar de Oekraïense bevolking... en vindt dat diplomaten zo lang als mogelijk moeten blijven. De Canadese premier Trudeau zet een noodwet in om het truckersprotest tegen de coronamaatregelen te stoppen. Het protest wordt daardoor illegaal verklaard, zodat de vrachtwagens kunnen worden weggesleept. Het is voor bedrijven nog lastiger geworden om personeel te vinden. In de laatste drie maanden van vorig jaar waren er ongeveer 387.000 vacatures en nog nooit waren dat er zoveel. Het weer, in de ochtend droog, af en toe zon, vanmiddag meer bewolking...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 At first it felt like closure, but there's no moving on from us. I can't forget you, I just don't know how. I know what we said, but where are you now? staring out the window, waiting for your car again.